Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor Wendy, een meisje van 10 uit Rotterdam dat wordt vermist. Wendy is sinds 1 uur gistermiddag niet meer gezien. Ze ging van huis en zou naar een winkel gaan, maar kwam daar nooit aan. Wendy is ongeveer 1,30 meter, ze heeft een donkere huidskleur, zwart haar met dreads en een normaal postuur. Ze droeg een zwarte jas, een paarse hoodie en bruine laarsjes. De politie vraagt mensen die haar hebben gezien om te bellen naar de opsporingstiplijn. Amber Alerts worden uitgegeven als de politie denkt dat een kind in levensgevaar levensgevaar is. In Iran zijn gisteravond opnieuw demonstranten de straat opgegaan. Ze protesteren tegen het strenge islamitische regime in het land. Onder meer in de hoofdstad Teheran en in de tweede grootste stad van het land, Mashhad, gingen mensen de straat op. Op beeld is te zien dat mensen vuurwerk afsteken en geluid maken met potten en pannen. Ook zijn er veel branden te zien. Het Iraanse regime treedt hard op tegen de betogers. Naar schatting zijn de afgelopen weken tientallen mensen gedood door ordentroepen. Voor de tweede keer in een week tijd heeft de VS aanvallen uitgevoerd op IS in Syrië. Dat doen ze als vergelding. Vorige maand werden twee Amerikaanse militairen in Syrië gedood. De Verenigde Staten zeggen dat IS daar achter zat. De Amerikaanse zanger en gitarist Bob Weir is overleden. Een van de laatste oorspronkelijke leden van The Grateful Dead. Die alternatieve band, onder leiding van Jerry Garcia... had een grote schare trouwe fans... en maakte in de jaren 60 en 70 succesnummers als Truckin', Super Magnolia en Friend of the Devil.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 Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.